De PvdA eist dat het kabinet het verzoek van de NAVO afwijst om langer in Oeruzkan te blijven. Dat zei vicepremier Bos na nieuw beraad in de top van het kabinet. Premier Balkenende zei juist dat de opties ordentelijk moeten worden onderzocht, inclusief het verzoek van de NAVO. Bos vindt dat de laatste Nederlandse militair eind dit jaar uit Oeruzkan weg moet zijn. Hij is wel bereid betrokken te blijven bij trainingen elders in Afghanistan... Balkenende benadrukte de internationale verantwoordelijkheden van Nederland. Er is een verzoek van de secretaris-generaal van de NAVO... en daar hoor je op een serieuze manier op in te gaan, zei hij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand gaan naar verwachting minder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders stemmen. Het instituut Forum verwacht een opkomst van 34 procent, dat is 10 procentpunt minder dan in 2006. Volgens Forum vonden nieuwe Nederlanders het vier jaar geleden belangrijker om invloed uit te oefenen op de politiek, omdat er toen sprake was van een rechtser en polariserender klimaat. Volgens Forum zijn, tien, zijn de nieuwe Nederlanders ook teleurgesteld over de prestaties van de PvdA. Ruim 40% zegt op de PvdA te gaan stemmen, 20 punt minder dan vier jaar geleden. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa willen volgende week gaan staken. Aanleiding zijn de vastgelopen CAO-onderhandelingen. De piloten eisen een salarisverhoging van ruim 6% of een garantie dat er geen banen verloren gaan. Lufthansa heeft zo'n 4500 piloten in dienst. Zij vliegen ook voor de dochtermaatschappijen Lufthansa Cargo en German Wings. De staking gaat maandag in en moet vier dagen duren. Het weer, regen, trekt van het zuiden naar het noorden. In het noorden kan die overgaan in sneeuw.